Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisbazen hebben een trucje gevonden om meer geld te vangen. Dat heeft NOS op 3 uitgezocht. Het gaat allemaal via groepscontracten. Alle huisgenoten staan al samen op één contract. En zo hoeven huisbazen zich niet te houden aan het puntensysteem. En kunnen ze zoveel vragen voor een kamer als ze willen. En er zijn nog meer nadelen aan zo'n contract, vertellen studenten aan mijn collega Nina Jansen. Ze zeiden ook tegen ons, nou, eh, we moeten heel vaak draaien we op voor de huur van de kamer van een huisgenoot als die vertrekt. Of ehm, stel iemand wisselt, eh, dan moeten we een bedrag betalen om die naam op het contract te wisselen. En soms gaat dat zelfs om naar honderden euro's. Door het grote kamertekort in steden gaan studenten vaak akkoord met zo'n contract. Alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België krijgen geen opvang. Er is weinig plek en ze zijn bang dat er anders kinderen op straat moeten slapen deze winter. Overvolle opvangen zijn al lang een probleem in België, zegt correspondent Kizia Hekster. Beetje vergelijkbaar met de situatie bij ons in Nederland. Er is hier ook geen spreidingswet om asielzoekers over het land te verdelen. Eh, maar wel heel veel verzet als er opvanglocaties gebouwd worden. Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met de maatregel. Ook alleenstaande mannen zijn kwetsbaar voor geweld en misbruik, zeggen ze. Het treinsysteem in Polen is misschien gehackt. afgelopen dagen stonden daar ineens heel veel treinen stil... Dat kwam door een automatisch systeem dat de treinen laat stoppen. De correspondent Wouter Zwart legt, waarom ze legt uit waarom ze denken dat Rusland erachter zit. Er was eh, op diezelfde frequentie waarover dat, eh, dat radiostopsignaal wordt eh, verstuurd... Ehm, volgens getuigen ook een keer even het Russische volkslied te horen. er zijn ook berichten dat er een deel van een toespraak van Poetin... werd uitgezonden over die frequentie. Nou, dat kan, hè, nadruk op kan, duiden op Russische invloed, Russische hackers misschien... Via het spoor daar gaan veel treinen richting Oekraïne met spullen. En het weer nog vanochtend vanuit het westen pittige buien... met soms ook hagel en onweer. Later zijn er opklaringen met ook meer zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 3 kilometer met een half uur vertraging.